Vijf uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De opsporingsdienst van het ministerie van Vrom wist zeven jaar geleden al van misdragingen en belangenverstrengeling van topman Mullenkamp van woningcorporatie Rochdale. Toch greep het ministerie niet in, zo meldt de Telegraaf op basis van stukken van de toenmalige opsporingsdienst Vrom IOD. De dienst wist in 2007 van onzakelijke afspraken tussen Mullenkamp en het vastgoedbedrijf Navon, eigendom van Arie van Erkel, schrijft de krant. Mullenkamp en van Erkel staan woensdag voor de rechter voor hun rol bij de miljoenenfraude bij Rochdale Mullekamp, Mullenkamp, voormalig bestuursvoorzitter van de Amsterdamse Woningcorporatie, verscheen afgelopen zomer voor de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Daar moest hij onder meer uitleg geven over zijn dienstauto, een Maserati. Paus Franciscus heeft aan het eind van zijn bezoek aan Turkije ervoor gewaarschuwd dat de islam niet gelijkgesteld moet worden met geweld. Hij zei dat hij begrijpt dat moslims zich beledigd voelen als mensen in het Westen hun godsdienst automatisch met terreurdaden in verband brengen. De paus riep daarbij moslimleiders op om zich harder uit te spreken tegen extremisten die religie aanwenden om hun daden te rechtvaardigen. Tijdens zijn driedaags bezoek aan Turkije heeft Franciscus verschillende keren islamitische staat veroordeeld. De katholieke leider leider zei gisteren in een mis dat IS een zware zonde begaat tegen God en hij riep op tot een dialoog tussen moslims en christenen. De vroegere Poolse premier Donald Tusk begint vandaag als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Hij volgt de Belg Herman van Rompuy op, die bijna vijf jaar de officieuze president van Europa was. Tusk was Trevia premier van Polen. Hij is conservatief en hoort in Europa bij de Christen-Democraten. Hij werd afgelopen zomer door de regeringsleiders gekozen. Zoals wel vaker in Europa was hij niet officieel kandidaat, maar zijn naam werd steeds vaker genoemd. Tusk is voor 2,5 jaar gekozen en die termijn kan één keer worden verlengd. Het weer, het wordt vannacht droog met temperaturen meest boven nul.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 Geen idee. omdat jij er niet meer bent voor een antwoord op mijn vragen, mijn twijfels, mijn gedachten. Wat had jij willen bereiken? Zal mijn kind straks op je lijken? Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl air King Push. Life is like a costume party.